De verdachte, Ahmed Galeani, komt uit Tanzania. Als lid van Al-Qaeda zou hij in 1998 betrokken zijn geweest bij aanslagen op Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Bij die aanslagen kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In 2004 werd Kailani in Pakistan opgepakt. Twee jaar later werd hij naar Guantanamo Bay gebracht. Hij was vorig jaar ook de eerste gevangene die naar het vasteland werd overgebracht. Na het besluit van president Obama om de gevangenis te sluiten en de verdachten te berechten. Op de eerste zittingsdag in New York verklaarde Galani dat hij onschuldig is. De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hebben kort voor middernacht een lange dag van formatiegesprekken afgerond. Een akkoord is nog niet bereikt, maar verwacht wordt dat dat niet lang meer duurt. Bronnen in Den Haag verwachten dat er mogelijk al de komende dag en anders woensdag een akkoord wordt gepresenteerd. In dat geval zou het CDA zaterdag al een congres kunnen houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. De komende dag gaan de gesprekken onder leiding van informateur Opstelten verder. Zelfstandige bestuursorganen als het CBS, de Sociale Verzekeringsbank en de uitkeringsinstantie UWV betalen hun interim managers fors meer dan de balken en de norm van 180.000 euro. Het televisieprogramma Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Er waren in 2008 en 2009 zeker 18 interimmers die van de zelfstandige bestuursorganen een jaarsalaris kregen van meer dan 3 ton. CDA, de PvdA en de SP zijn geschokt. CDA-Kamerlid Smilde zei dat instanties die worden betaald uit publiek geld zich aan een limiet horen te houden. De balken en de norm gelden nu niet voor zelfstandige bestuursorganen, maar de drie fracties vinden dat het moet veranderen. Het weer, het is vrijwel overal droog, alleen in Limburg nog kans op buien. Minima vannacht rond 10 graden. Overdag bewolkt en op de meeste